Slowakije en Hongarije vonden niet dat ze daartoe verplicht konden worden... en stapten naar het Hof. Dat zegt nu dat de twee landen wel aan de maatregel hadden moeten meewerken. De uitspraak is vooral symbolisch, omdat er inmiddels veel minder vluchtelingen naar Europa komen. Van de mensen met een uitkering krijgt meer dan 30% psychische zorg. Voor mensen die werken of naar school gaan ligt dat percentage op 10, blijkt uit onderzoek van het CBS en Harvard University. Het is voor het eerst dat gegevens over de psychische zorg en over de beroepsbevolking zijn gekoppeld. Staatssecretaris Kleinsma wil dat gemeenten, de GGZ en het UWV nauwer gaan samenwerken om mensen van hun psychische klachten af te helpen. Ze benadrukt dat zij de meeste problemen hebben bij het vinden van een baan, terwijl werk juist kan bijdragen aan psychische gezondheid. Door anti-rookbeleid belanden wereldwijd veel minder kinderen in het ziekenhuis. Volgens onderzoek van het Erasmus MC en de Universiteit van Edinburgh... zijn er daardoor bijna 20% minder kinderen met ernstige luchtwegaandoeningen. Het aantal zware astma-aanvallen is met 10% afgenomen... en er worden minder baby's te vroeg geboren. Ze trekken die conclusie uit de gegevens van 41 onderzoeken uit Noord-Amerika, Europa en China. Nobelprijswinnaar en regeringsleider in Myanmar, Aung San Suu Kyi, zegt dat alle Rohingya-moslims in haar land worden beschermd. De minderheidsgroep in het boeddhistische land is massaal op de vlucht voor geweld van het leger. Suu Kyi ligt politiek onder vuur omdat ze daar geen afstand van wil nemen. Ze zei in een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan dat er veel nepnieuws en nepfoto's van de Rohingya worden verspreid. Het weer. In de loop van de dag wordt het droger.